Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Nederland zit weer op slot. Een uur geleden is de nieuwe lockdown ingegaan... waarbij het onderwijs, horeca, sportscholen en de cultuursector... de komende vier weken dicht moeten blijven. Alleen essentiële winkels mogen open blijven. Het demissionaire kabinet besloot daar gisteren toe... vanwege de Omicron-variant van het coronavirus... De vrees is dat daardoor de ziekenhuiscijfers weer hard gaan oplopen. Veel ondernemers hebben verslagen gereageerd op de nieuwe lockdown. Koninklijke Horeca Nederland wil dat horecaondernemers gecompenseerd worden voor de inkopen die ze voor de feestdagen hebben gedaan. De branchevereniging van sportscholen zegt dat sporten en bewegen juist gestimuleerd zou moeten worden om de vitaliteit van mensen te vergroten. Het OMT adviseert het demissionaire kabinet om te onderzoeken of het kwartier wachttijd na een coronaprik kan verdwijnen. Het kwartier is uit voorzorg en bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. Door het af te schaffen zou er sneller kunnen worden geprikt, waardoor de boostercampagne kan worden opgevoerd, denkt het OMT. Duitsland beperkt het aantal reizigers uit het Verenigd Koninkrijk laat vanaf maandag alleen nog eigen burgers of mensen die in Duitsland wonen het land binnen. En mensen die uit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland reizen moeten twee weken in quarantaine. Reden is de Omicron-variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk snel om zich heen grijpt. En in het Verenigd Koninkrijk is de Britse minister David Frost opgestapt... uit onvrede met het beleid van premier Johnson. Hij stond er meer niet eens met de laatste coronamaatregelen... was het invoeren van een vaccinatiebewijs in nachtclubs. Frost is de oud-onderhandelaar voor de brexit... en was verantwoordelijk voor brexit-zaken. Het weer bewolkt en zacht, een graad of 7, hier en daar wat mist. Het wordt vandaag 8 of 9 graden. Later op de dag in het noorden ook soms wat zon. Ook maandag nog zacht, vanaf dinsdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.